Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wil maatregelen van de EU tegen Israël. Demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken zegt dat hij gaat pleiten voor opschorten van handelsafspraken in het EU-Israël-associatieakkoord. Veldkamp ontbood de Israëlische ambassadeur naar aanleiding van de verslechterde situatie in Gaza. In Israël moest de Nederlandse ambassadeur op het matje komen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zei het te betreuren dat Nederland ervoor kiest... om een langdurige vriendschap met Israël in te ruilen voor een openlijke vijandschap. De dode man die vannacht werd gevonden in het buitengebied van Maasbree was dakloos. Dat meldt de politie. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Het lichaam werd gevonden in een bosgebied in de buurt van een vakantiepark. De man van 48 zou door geweld om het leven zijn gekomen. Het Internationaal Monetair Fonds is iets positiever over de wereldeconomie. In april voorspelde het IMF nog een aanzienlijke vertraging in de groei... door de aangekondigde importheffingen van president Trump... maar de heffingen lijken minder hoog uit te vallen en komen later dan gedacht... Het IMF gaat nu voor dit jaar uit van 3% groei en 3,1% voor volgend jaar. Voor Nederland verwacht het IMF dit jaar en volgend jaar 1,2% groei. Negen Filipijnse matrozen worden door de Houthis in Jemen gegijzeld. Het gaat om opvarenden van een bulkschip dat eerder deze maand tot zinken werd gebracht door de Houthis. Voor zover bekend gaat het lichamelijk goed met de matrozen, zegt de Filipijnse minister van Arbeidsmigranten. De minister zegt dat er hard wordt gewerkt om de bemanning weer terug thuis te krijgen. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Het koelt dan later vannacht af tot een graad of 13. Morgen dan flink wat zon, misschien een enkele bui en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar.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 taken for a sleigh ride. in July. Oh, I must have been a setup for a sign. A mockingbird was whistling a sentimental. only make believe. Just a sleigh ride on a balmy summer eve. My dreams were safe all winter. And then to think that I was taken for a sleigh ride. hele goede morgen luisteraars. Welkom bij ZFM, samenstelling en presentatie. Auko Beuving, fijn dat je luistert. Ja, op zondagochtend altijd weer twee uur lang heerlijke jazzmuziek... Eh, om rustig wakker te worden of juist om actiever lekker aan de dag te beginnen natuurlijk. Met vandaag onder andere muziek van Dina Washington, Esther van Hees, eh, Beth Hart, Cheryl Bentine, eh, Johnny Hartman... maar ook natuurlijk instrumentaal Grant Green, Stan Getz, Ray Brown... Jolo Lovano, Tom Harrell. Eigenlijk te veel om op te noemen. We gaan gewoon beginnen. En we begonnen, zoals we doen gebruikelijk, met eh, de The Calendar Girl... die LP van eh, Julie London en het nummertje Sleigh Ride in July... Ja, dat geeft meteen al een beetje aan... Eh, eh, er zaten alweer van die belletjes in, dus kerst is dichterbij dat je het weet. Voordat je het weet zit je weer aan de kerstdis, zal ik maar zeggen. een programma met het eerste uur wat rustige muziek... en het tweede uur eh, ja, ja, gaat er iets omhoog natuurlijk. Een mooi nummertje wat ik eh, altijd wel ik was vaker draai... dat is het nummer van Metropoolorkest en uh, van Ak van En het is getiteld After the Race. Nou ja, er zit iets aan te komen hier in Zandvoort. Vandaag is het in België. En ja, na de race moet je altijd tot rust komen. En dat kan wel met dit mooie nummer After the Race. after the race, eh, ja, na race moet je altijd bijkomen. En dat kan natuurlijk prachtig op deze muziek. Uh, Metropoolorkest en op de bugel natuurlijk Ak van Rooyen. ja, die man die kan er wel wat van. Is wel heel oud volgens mij. Ik weet eigenlijk niet of hij nog leeft. Zeker wel in de negentig denk ik nu. ja, tijd voor een zangeres dan. Dat wisselen we toch een beetje af. En dan heb ik gekozen voor deze, die kent ook iedereen. Blue Skies, Dino Washington. smiling at me and nothing but blue skies. Do I see? Oh, bluebirds singing a song and nothing but bluebirds all day long. I never saw the sun shining so bright. I never saw things going so right. Noticing the days hurrying by when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. nothing but blue skies. Uh, do I see. I said bluebirds humming a song. Nothing but bluebirds, bluebirds, bluebirds all day long. Blue skies, dat zien we nu nog niet in eh, Zandvoort. Het is een beetje bewolkt. Maar het schijnt beter te worden. Dus vanmiddag misschien wel Blue Skies. Eh, ja, een beetje eh, zomerprogrammering. Dus allemaal muziek die wel met het weer te maken heeft. En dat geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer. Hank Jones en Joe Lovano hebben ooit een live cd'tje opgenomen... getiteld Kids, live at the Dishes Club. Een cd'tje 2007. Oh, what a beautiful morning. Hank Jones en Joe eh, Lovano. Komt-ie. Jones. Ja, misschien dat, uh, dat eh, Lavano even een drankje aan het doen was. Misschien heb ik nog gelegenheid om straks in het tweede uur... misschien nog iets van hem zelf te draaien. ja, dan heb ik altijd een groot zwak voor een zanger genaamd Johnny Hartman. En ja, in de zomer waait het ook wel eens. Daar hebben we van alles eh, van gemerkt. Maar een slow hot wind. Nou, een paar weken geleden toen was het 37, eh, 40 graden zowat in Nederland. Komt hier, slow hot wind, Johnny Hartman. Met zijn bijzondere stem. swept over me like a slow hot wind. Some days it's too warm to fight a slow heart's wind. There in the shade, like a cool drink waiting, she sat with slow fire in her eyes, just waiting. Someday. It's too warm to fight a slow hot wind. slow fall. een van mijn favoriete uitvoeringen van een slogan Wind. Er worden heel veel jazzmuzikanten gespeeld. En dit is persoonlijk een van de betere. Eh, ja, wat ook beter is, dat is een eh, mooie eh, LP van Ray Brown. Een bekende man op de bas. En de, dat is een, een, ook een leuke LP, Summer Wind. En dat nummertje Summerwind, dat is een nummer... wat zelfs eh, niet-jazzliefhebbers waarschijnlijk ook wel mooi zullen vinden... omdat het je omarmt met een eh, verleidelijke ritmische en muzikale warmte. Ray Brown en eh, Monty Alexander speelt natuurlijk volgens mij piano in dat clubje. Ladies and gentlemen, the Ray Brown Trio. Thank you. Ja, dat was eh, Ray Brown trio uh, samen met eh, Monty Alexander... die natuurlijk over een verbluffende pianotechniek beschikt. Kon je ook iets dit nummer weer horen. mooie, mooie LP was dat trouwens, Summer Wind. Ehm, dan draai ik nu dit. Ja, is een prachtig nummer van uh, eh, Sade. Hebben in geen jaren wat van gehoord. Maar volgens mij ooit nog een keer in een, eh, een of andere soundtrack... dat ze een lied gezongen had. Maar dit is een, een mooi nummer over eh, haar zoon... die ook worstelt met genderproblematiek. Het nummer heet Young Lion... en het staat op een soort verzameld-cd... met allerlei bijdragen over mensen met deze problemen. Kortom, een, eh, een cd'tje wat niet veel meer gedraaid zou worden in de Verenigde Staten. Maar dit nummertje van Sade is echt meer dan de moeite waard. En wat hebben we dan op de rol staan? Oh ja, van de week reed ik eh, over de Brouwersdam eh, richting Oostkapelle. En eh, het was eigenlijk ongelooflijk. Het was een strak blauwe lucht en het was een hele mooie lichtval. En de zee, de zee die, ja, het was echt een shining sea, om zo maar te zeggen. Nou, dan kom je maar bij één man uit. En dat is natuurlijk Stan, eens even kijken waar ik hem heb staan. Stan Getz, The Shining Sea. muziek van eh, Stan Getz. Blijft altijd mooi, hoe oud het ook is. Het is altijd eh, fijn om naar dit soort muziek te luisteren. En eh, dat kan ik ook zeggen van een Nederlandse jazzzangeres Paulien van Schaik. die houdt van rustig en kalm, zou ik bijna zeggen. En die heeft met Hein van der Gein ook een, een paar cd's opgenomen. Volgens mij begin 2000, 2005, 2006, ik weet niet meer uit mijn hoofd. En volgens mij was dat haar tweede cd. Die heette In Summer. Uh, Paulien van der Schaik, hier heb ik hem staan dat, ja, dat is de In Summer de titelsong maar. In summer I miss you more than any other sea my heart has lost all thought of rhyme and reason. In summer, it's like winter in my heart. trials we had to weather. I can't believe that you and I would part. dat was uh, Pauline van Schaik, uh, de eh, jazzzangeres. Ik, volgens mij heeft zij wat cd's gemaakt in zo rond 2005, 6, 7, 8 misschien. Maar daarna weet ik eigenlijk niet meer. Ik dacht dat ze volgens mij aan een of andere conservatorium verbonden was. Tilburg staat me vaag iets van bij. En Bas was natuurlijk Hein van Geijn. En als op de trompet hoorde je... hoe heet hij ook weer? een Belgische trompetspeler. Eh, Bert Joris natuurlijk. Hoe kon ik dat zo gauw vergeten? Een eh, mooie, mooie cd is dat geworden trouwens. In Summer van Paulien van Schaik en Hein van de Gein. Ehm, dan kom ik bij een man die... Eh, ja, die heeft zoveel op OP's gemaakt. Grand Cream. En had, dat komt ook, hij had de verplichting van zijn platenmaatschappij om heel veel uit te brengen. En er wordt wel eens gezegd dat de platenmaatschappij hem eigenlijk de richting van de drank en de drugs heeft opgestuurd. Nou, weet ik niet of dat helemaal waar is. Maar een van die eh, eh, LP's die hij gemaakt heeft, die springt eruit. En dat is, eh, even kijken hoe die ook, Grant Green, hoe heet die ook alweer? Grant Green, waar heb ik hem staan? Hier, Sunday Morning heet die, 1961. En dat is een van de, ja, ze noemen het wel zijn beste werk. Come Sunshine. is eigenlijk een fantastische cd van uh, eh, Grant Green. Er staan ook twee nummers op eh, eh, die ja, bijna zo rond de 10 minuten duren. Die zijn echt meer dan voortreffelijk. hij deed dat niet is de eentje. Op de piano had je Kenny Drew, bassist Ben Tucker en drummer Ben Dixon. En alles bij elkaar zit eigenlijk een fantastische CD moet ik tegenwoordig zeggen, die eigenlijk niet in je collectie mag ontbreken. Uh, als echte jazzliefhebber. dan is het tijd voor wat ja, Nederlands werk en uit een grijs verleden. Ik moest even kijken waar ik dat neergezet heb. Oh ja, hier heb ik het. Dat is een nummertje van uit Oebelen, een, een kinderprogramma, volgens mij eind 60 jaren, met Wieteke van Doort en Willem Nijholt. En de arrangementen zijn daar prachtig van. Die zijn allemaal gemaakt door Joost Stokkermans. En dit, is, eh, dit gaat over twee jongeren die tijdens de vakantie uit elkaar gehaald worden. De een gaat naar het strand en de ander zit meer in het bos of Blijf Thuis, dat, dat, dat, laat ik maar even in meer midden. Maar het is een prachtig nummer. Echt nog ouderwetstereo. stereo. Luister en geniet. De zon is wit, de zee is blauw. Mijn benen bakken zachtjes bruinen. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik stuur een aanzicht van de duinen zee is heerlijk, niet te koel. Ik was zo net nog in het water. Ik huur de hele dag een stoel. Twee meter verder zit een pater. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik wacht en wacht, maar taal nog teken. Ik blijf hier zeker nog twee weken. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Met mij goed de lucht is donker zwart als roet, ik hoor de wind hoog klagen. Het giet al zeven dagen, hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik stuur de kaart, maar kost restant. Ik ben doorweekt aan alle kanten en zit te rillen van de kou. Ik ben al redelijk verbrand en geef me geld, geef uit aan drankjes. Ik lig langdurig op het strand en breng de avond door op bankjes. Er liep een over met me mee, die op de hoek met mij wou trouwen. Ik zei voorlopig vriendelijk nee, ik vond het al met al wat gauw. En hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik heb precies één kaart ontvangen, de overstaart in wild verlangen. Toch denk ik niet dat ik van hem hou. De zon schijnt, het water in de goot verdwijnt. is nat op het terras, maar het uitzicht is heel mooi daar. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik weet niet goed meer wat te schrijven. Ik voel het weer nu aan de lijve. Ik heb sinds gisteren een kou. Hoe gaat het eigenlijk met ons? Het is per slot al lang geleden. Ik eet het heimwee steeds bonbons. Ik schop de schelpjes zonder reden. Het is niet leuk zo zonder jou. Twee weken lijken wel op eeuwen. Ik slenter wat en voer de meeuwen. We zien elkaar waarschijnlijk gauw. tekst. En een, een wonderschone melodie. En een arrangement van Joost Stokkermans. Ja, prima de luxe zou ik zeggen. Jeugdsentiment. Ehm, ja, wat ook een beetje eh, sentiment begint te worden... is eh, iemand die onlangs een box uitbracht met vijf... Eh, cd's erin. En eh, daar zit verzameld werk in wat niet op de plaat kwam van Bruce Springsteen. Volgens mij is het de eerste keer dat Bruce Springsteen in een jazzprogramma gedraaid gaat worden. Maar er zat één nummertje bij waarvan ik dacht... hé, hey, dat kan ik wel in een jazzprogramma draaien. Heeft ook nog een titel die past bij het thema van vandaag. Eh, Follow the Sun. Het is een eh, nummertje van Bruce Springsteen... uit van de, ja, die, die serie Track 2, verzamelbox... Mooi nummertje, Follow the Sun. Eerste keer Springsteen in jazz. Bruce Springsteen als crooner. Eh, ik had het niet voor mogelijk gehouden, maar het gaat toch wel die kant op. Waarschijnlijk toch geen succes geweest dat, dat het niet eerder op een plaat gekomen is... maar toch een bijzonder nummer voor de zomer, Bruce Springsteen. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, eerste uur... Eh, samenstelling en presentatie Alko Beuving. Fijn dat je luistert overigens. En we gaan na de klok van 11 gewoon nog een uur door... met hele mooie muziek muziek van. Ik zal eens even kijken wat in de tweede uur nog voorbij komt. Nicola Conte, Beth Hart, Alcoon, Zoot Sims, Bella Fleck, eh, Sherry, Sherry Bentine. Nou, van alles. De Yellow Jackets, ook heel erg de moeite waard. Ik zou zeggen, neem even, ik neem even een kopje koffie. blijf lustig luisteren naar het nieuws en de reclame. Dan ben ik zo weer bij u terug.